Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 van de Bos naar Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel.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 President Obama praat met republikeinse en democratische leiders en volgens ingewijden gaat het de goede kant op. Obama had zich een week lang op de achtergrond gehouden, maar toen bleek dat het congres er niet uitkwam, besloot hij toch weer het voortouw te nemen. In Amsterdam heeft de ME gisteravond tientallen leden van motorclub Satudara opgepakt. dat gebeurde nadat ze zich in een café in de Scheldestraat tegen de politie hadden gekeerd. Ze bekogelden de agenten onder meer met glas. De politie hield de Molukse motorclub in de gaten naar berichten dat hij een ruzie wilde uitvechten met de Hells Angels. De Scheldestraat was urenlang afgesloten. Bij het Brabantse dorp Standard Buiten is gisteravond een Poolse man doodgereden die op de provinciale weg liep. De politie gaat ervan uit dat hij oud pech had en te voet op zoek ging naar hulp. Een automobilist zag hem te laat en kon hem niet meer ontwijken. In Guatemala mag de ex-vrouw van president Colom definitief niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ze was in april van haar man gescheiden om de wet te omzeilen. Daarin staat dat familieleden van de president zich niet kandidaat mogen stellen. Na een lagere rechtbank heeft nu ook het Hoge Rechtshof van Guatemala die truc afgekeurd, omdat de scheiding een vorm van fraude is. De Nederlandse estafetteploeg heeft op het WK zwemmen in Shanghai de finale bereikt op de 4x100 meter wisselslag. Sebastian Verschuren, Nick Driebergen, Juri Verlinden en Lennart Stekelenburg gingen als derde door naar de finale. Verenigde Staten waren het snelst. De nummers 1 en 2 van de afgelopen EK, Frankrijk en Rusland, werden uitgeschakeld. De finale van de 4x100 meter wisselslag is vanmiddag. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het westen breekt vanmiddag de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanaf morgen dan zonnig.